Zij staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken in met het oog op morgen. En wees erop dat premier Balkenende, die vaak wordt genoemd voor die functie, heeft ontkend dat hij kandidaat is. Uit de woorden van Timmermans blijkt dat Nederland ook niemand anders voordraagt. Of het betekent dat de EU-president sowieso geen Nederlander zal zijn, is onduidelijk. Als de lidstaten niet eens kunnen worden over een van de voorgedragen kandidaten, is alles weer mogelijk. Tot nu toe is alleen de Britse oud-premier Blair officieel in de race. Bij een ernstig verkeersongeluk tussen Den Haag en Wassenaar is de afgelopen avond een vrouw om het leven gekomen. Dat gebeurde op de landscheidingsweg vlakbij de N44. Een auto met zeven jongen inzittenden raakte door onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een betonnen rand en sloeg over de kop. Dat leidde tot een grote ravage. Een traumahelikopter heeft hulp geboden. Naast een dode is er een zwaar gewonde die er zeer slecht aan toe is. De bestuurder van de auto raakte licht gewond. Hij wordt door de politie gehoord over het ongeluk bij Wassenaar. De strijd om de gouden televisiering gaat dit jaar tussen de tv-programma's Wie is de Mol, Gooise Vrouwen en Boer zoekt vrouw extra. In het laatste programma werd teruggeblikt op het vorige seizoen. Voor de zilveren televisierster voor de beste presentator zijn Johnny de Mol, Ruben Nicolai en Matthijs van Nieuwkerk in de race. Bij de vrouwen zijn Yvonne Jaspers, Linda de Mol en Anita Witsier genomineerd. De uitreiking van de televisieringen wordt op 23 oktober uitgezonden door de AVRO. De nominaties werden de afgelopen avond officieel bekendgemaakt in SBS Shownieuws. Het weer. Voorlopig nog stormachtig langs de kust.